6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken 135 miljoen dollar uit... voor humanitaire hulp aan mensen die zijn getroffen door de burgeroorlog in Syrië. Vicepresident Biden deed die toezegging in Istanbul... in een gesprek met de Turkse president Erdogan. Het geld is bestemd voor slachtoffers in Syrië zelf... maar ook voor Syriërs die het land zijn ontvlucht. Een deel zal gaan naar Turkije, dat inmiddels zo'n 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. In totaal heeft de VS sinds het begin van de oorlog in Syrië ongeveer 3 miljard dollar aan humanitaire hulp toegezegd. In Groningen heeft de politie vannacht de handen vol gehad aan een man met zelfmoordplannen. Hij bleek een vuurwapen te hebben. Een onderhandelaar slaagde er niet in de man uit zijn woning te krijgen. Daarop ging een arrestatieteam naar binnen. Daarbij schoot een agent de man in zijn been. In Mali zijn twaalf kinderen ontvoerd, waarschijnlijk door islamitische strijders. Twee kinderen die probeerden te vluchten werden doodgeschoten, meldt een woordvoerder van het Malinese leger. De kinderen zullen volgens hem vrijwel zeker worden gebruikt als soldaat. De ontvoering was in het noorden van Mali, daar is het al een week onrustig. In Tunesië kunnen vandaag circa 5 miljoen mensen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Grote favoriet voor de overwinning is de 87-jarige Beji Said Essebsi. Hij was vier jaar geleden al korte tijd interim premier. Het is niet de verwachting dat hij meteen al een absolute meerderheid zal halen. Op 28 december is er een tweede ronde gepland. Bij de wereldbeker schaatsen in Seoul is Marit Leenstra tweede geworden op de 1000 meter. Het goud ging naar de Chinese Kishi Li. De Tsjechische Erbanova werd derde. Irene Wust, vorige week in Japan nog goed voor zilver, reed een matige 1000 meter. Zij werd zesde. Het weer, plaatselijk kans op mist. In de loop van de ochtend schijnt de zon geregeld.